Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Tilburg woedt een zeer grote brand. Volgens getuigen zijn er meerdere explosies geweest. De omgeving van de Zevenheuvelenweg in Tilburg is afgezet. De brand woedt bij een bedrijf dat olie opslaat. En het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen pand. De brandweer is met veel mensen en materieel aanwezig. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten... en de ventilatie uit te zetten. Het bedrijfsleven vindt nu ook dat er een quota moet komen... zodat bedrijven worden gedwongen om meer vrouwen in de top aan te nemen. Eerder was het daar nog tegen. Sinds 2013 geldt er een wettelijk streefcijfer van 30% voor vrouwen in topfuncties. Maar dat percentage blijft steken op ruim 8. De Sociaal-Economische Raad wil nu dat bedrijven als ze de 30% niet halen... verplicht worden om een vrouw te benoemen in de Raad van Commissarissen. Kabinet Rutte 3 kan verder met de plannen voor 2020. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de voorstellen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dat bleek na twee dagen van algemene beschouwingen. Aan het einde van de tweede en laatste dag werd een motie van SP-leider Marijnissen aangenomen... waarin wordt gepleit voor een loonsverhoging in het bedrijfsleven van 5 Alle partijen steunden die motie omdat ze vinden dat de lonen achterblijven bij de economische groei. En de motie van wantrouwen van PVV-leider Wilders tegen premier Rutte werd verworpen. Nederlandse huurders zijn steeds minder tevreden met hun woning. Tien jaar geleden was 81% tevreden. Vorig jaar was dat volgens het CBS gedaald tot 71%. Ook onder huiseigenaren daalde de tevredenheid, maar minder hard. De meeste klachten gaan over de tuin of het balkon. En ook vinden huurders dat hun woning minder goed wordt onderhouden. Het weer droog, 2 tot 5 graden is het en lokaal kans op mist. Later vandaag droog en zonnig, dan wordt het 17 tot 20 graden.